ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Groningen is opgeschrikt door een van de zwaarste aardbevingen ooit daar. Het gebeurde vannacht rond kwart over één bij Zeerijp. De beving had een kracht van 3,4 en was in grote delen van de provincie te voelen. Ik was naar het toilet geweest en ik lag weer in bed. En ja, ik schoof volgens mij zo van de bed in de badkamer. Zo ging de, het huis heen en weer. Vooral mijn vrouw die was nogal onder de indruk, zeg maar. Die, die, die, die zich echt, echt die is niet snel onder indruk, maar die was nu echt helemaal eh, erg geschrokken, zeg maar. Iets na half zeven was er weer een beving. Waarschijnlijk was dat een naschok met een kracht van 2,1. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker één dode gevallen door Russische luchtaanvallen vannacht. De burgemeester zegt dat het dodental waarschijnlijk nog oploopt. Bij de aanvallen raakten minstens 26 mensen gewond, onder wie twee kinderen. Door de aanvallen op Kiev zijn meerdere appartementencomplexen beschadigd geraakt. Over een uurtje moeten informateurs Hans Weijers en Siebrand Buma echt aan de bak. Ze ontvangen dan Rob Jetten van D66 en Henri Bontebal van het CDA. Ze gaan het dan hebben over hoofdlijnen die de partijen op papier kunnen zetten... waar zij het in ieder geval over eens zijn. En om 1 uur sluit verkenner Colmees ook nog even aan. En Vivianne Miedema heeft mogelijk het mooiste doelpunt van het jaar gemaakt. Ze is genomineerd voor de FIFA Marta Award. Dat is de prijs voor de mooiste goal van het jaar in het vrouwenvoetbal. Het gaat om een prachtige trap in de kruising tegen Wales op het EK voetbal. Miedema kan natuurlijk schieten van deze afstand. Houdt even in. Nog een keer kappen. En de verre hoek. Ja, dat doelpunt was sowieso al feest voor Miedema... want het was haar eh, honderdste goal voor Oranje. Er zijn nog negen andere doelpunten genomineerd. Welke speelster de prijs krijgt, horen we eind dit jaar. Het weer, het wordt een grijze dag met in het noorden en midden langdurig regen. Het wordt maximaal 10 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam is het oponthoud 10 minuten. De N242 middenmeer richting Alkmaar bij Heer Hugo Waard 20 minuten vertraging. Op de N249 Palona richting Schagen. Daar sta je bij de aansluiting met de N248 ongeveer 15 minuten vast. En verder rijdt het langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.